Het eerste slachtoffer is een vrouw van 56... die in haar bovenlichaam werd gestoken. Een paar uur later stak een man in op een vrouw van 26 en op een vrouw van 34. Ze zijn allebei levensgevaarlijk gewond. Het winkelcentrum op Schiphol is gisteravond korte tijd ontruimd geweest... omdat een man er met een mes zwaaide en mensen bedreigde. Hij riep dat hij iets in zijn tas had. Marechaussees trokken hun vuurwapen en wisten de man zonder te schieten aan te houden. Hij had geen gevaarlijke zaken bij zich. Minister Schouten van Landbouw vindt dat de discussie over de fosfaatrechten voor melkveehouders verhardt. Volgens de minister worden zij en haar ambtenaren persoonlijk beschuldigd. Veel melkveehouders zitten in financiële problemen... omdat ze fosfaatrechten moeten betalen voor hun koeien en de mest die ze produceren. In Mali hebben aanvallers op motoren de afgelopen week meer dan 40 Tuaregs gedood. Waarschijnlijk zijn de daders leden van het Fulani-volk. In het noordoosten van Mali zijn regelmatig conflicten tussen de normale volkeren die er wonen... over waterbronnen en land. Eerder deze maand werden 15 Fulani-burgers gedood bij een aanval op hun dorp, waarschijnlijk door Tuaregs. En de jaarlijkse meteorenzwerm Geminide trekt vannacht voorbij. Gisteravond waren er zo'n 20 vallende sterren per uur te zien en dat worden er nu elk uur meer. De Geminiden zijn kleine zandkorreltjes die in de dampkring verbranden en een spoor achterlaten dat met het blote oog is te zien. Toch zijn ze lang niet overal zichtbaar vanwege de bewolking. Het weer, het vriest. Langs de kust is het min 1, in het binnenland tot min 4.